met het NOS Journaal. Bij de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran zijn tot nog toe 200 doden gevallen. Dat melden Iraanse media op basis van de Rode Halve Maan. Zo'n 750 mensen zouden gewond zijn geraakt. De Israëlische luchtmacht meldt op X dat sinds vanochtend 200 gevechtsvliegtuigen aanvallen hebben uitgevoerd op 500 Iraanse doelen. Onder meer raketinstallaties en verdedigingssystemen in het westen en midden van Iran waren doelwit. De Israëlische luchtmacht spreekt van de grootste aanval uit de geschiedenis van het land... en zegt dat Iran een grote slag is toegebracht. Iran heeft de straat van Hormuz afgesloten voor schepen. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Cruciaal voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. En dus heel erg belangrijk voor Iran ook zegt correspondent David Poort. Het is de belangrijkste troef die ze in handen hebben misschien wel om, eh, om een, een soort van doorbraak te forceren. Vanmorgen was de olieprijs nog rond de 70 dollar, de Brent crude. En dat, dat kruipt nu omhoog naar 73 dollar. Dus ja, het, wordt een hele dure aangelegenheid voor, eh, voor Amerika en heel veel andere landen als dit eh, te lang doorgaat. De Iraanse revolutionaire garde zou schepen de boodschap hebben gegeven dat geen enkel schip de straat van Hormuz mag passeren. Ander nieuws, een 59-jarig man uit Pijnakker is zaterdagmiddag ernstig mishandeld. Dat gebeurde op de Boezemweg in Pijnakker. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd door hulpdiensten. Een 48-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een uit de hand gelopen conflict. De man is na reanimatie rond een uur of vijf in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd kan de woordvoerder verder niet zeggen. Het weer vanavond en hier en daar een bui. En aan de kust in het noordwesten nog een krachtige wind. Vannacht komen vooral in de noordelijke provincies nog buien voor. De wind neemt af, temperatuur 2 tot 4 graden, plaatselijk mist.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 You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. I just can't do it. Can you, tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, Should have known better when we came around? Should have known better that you were gonna make me cry?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 Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.